7 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tourfan die zaterdag een grote valpartij veroorzaakte is opgepakt, dat melden Franse media. De vrouw stond tijdens de eerste toer-etappe met haar rug naar het peloton op de weg... en hield een kartonnen bord omhoog waarop ze de groeten deed aan haar opa en oma. Tony Martin kon het bord niet ontwijken en ging onderuit. Daarna volgden tientallen andere renners. Kan die vrouw niet gewoon opgepakt worden? Ja, ik vind dit echt ongelooflijk. Dit is... het gevolg hè, van één kartonnen bordje. De, het vergt discipline van het publiek en van de renners. En dan dit zeg. Dat is waar je niet op rekent en dan is het een ongeluk. Nou, de vrouw is inmiddels dus ook opgepakt. Ze zit vast omdat ze de openbare veiligheid in gevaar zou hebben gebracht... en kan een boete van 1500 euro krijgen. En we blijven bij de Tour de France, want Mathieu van der Poel mag zijn gele trui houden. Kleine victorie in een heel mooie grote ronde die fantastisch begonnen is. En waarin hij natuurlijk een van de hoofdrolspelers is en blijft. Want nee, hij verspeelt die gele trui niet in deze tijdrit. Pogacar won de tijdrit en staat tweede in het algemene klassement op 8 seconden. De telefoonlijnen van de GGD zijn overbelast doordat er veel vakantiegangers bellen om een afspraak te maken voor een gratis coronatest. Eigenlijk moeten reizigers via een speciale website een afspraak maken, maar die is nog niet online door technische problemen. En vanavond gaat de tippelzone in Utrecht voor goed dicht. Het is een van de laatste plaatsen waar sekswerkers legaal konden tippelen. De prostituees in Utrecht kunnen nergens anders heen en komen waarschijnlijk in de illegaliteit terecht. Daar zijn deze voormalige sekswerkers bang voor. Want het feit dat je het sluit betekent niet dat de prostitutie stopt. Waar moeten ze nu heen? In bossen? Waar ze op plekken, weet je, waar niemand komt, waar niemand je kan vinden, waar, je, waar ze kunnen doen met je, met je wat ze willen. Het maakt het wel een stuk onveiliger voor die vrouwen die er werken, hè? want er is geen toezicht. De tippelzone moet weg omdat er huizen komen. Alternatieven voor de locatie worden tegengehouden door buurtbewoners. Het weer nog. Het is een bewolkte en natte avond. Kouder dan 12 graden wordt het niet. Morgen ook bewolkt, maar later op de middag en morgenavond breekt de zon even door. Het wordt dan 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog altijd een lange file op de A27 van Almere naar Utrecht... nadat er aan het begin van de middag een vrachtwagen kantelde bij Eemnes.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 Cause broken dreams won't pay your bills at all. I heard it was the wrong things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind. With stories from outside these the and they can't control Believers, let's raise a toast Enjoy the show, we are believers someone that I like Instead of being someone in their eyes Your battle scars make you look like a star Cause even if we're hopeless We know that this will hurt Tomorrow is just a hurt They can't control Believers Let's raise a toast Enjoy the show ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're Yeah. Started off right, I can see it in your eyes.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 Papa move your eyes. Feel this eating the ice. Papa sing this song. All the people feeling they go. Papa you're the sun. All the children don't want the gun. Papa Chico's playing song. All the people turning around. Papa move your eyes.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 Soit je me taille ou tu tapes au-dessus de la mêlée, pas de batte. Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous Non, mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je m'en peine Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non, y a pas de repère. Chérie, coucou, fais-moi mm, mm, Je veux le bifton, pas de beaucoup Chérie Coco, ma photo. Fais-moi hum, hum pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia ah, hum. Mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais hum. hum. Appelle-moi Catalina, mia ah, hum. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouquet est trop dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es cop, en vrai me parle pas.